Jobboot met het NOS-journaal. Minister Donner en Flevoland samengaan. Volgens Haagse bronnen praat het kabinet vandaag over het plan. Een fusie in het noorden van de Randstad moet de economie stimuleren. De provincies moeten de komende tijd zelf met voorstellen komen om de fusie uit te werken. De inflatie in de landen met de euro is in september onverwacht sterk gestegen naar 3%. In augustus stond de inflatie nog op 2,5% en deskundigen gingen uit van een verdere verlaging. Maar eergisteren maakte Duitsland al een hoger inflatiecijfer bekend. Het werkloosheidscijfer in de eurozone is gelijk gebleven op 10%. De protestantse kerk wordt strenger voor daders van seksueel misbruik. Voortaan zullen ze publiekelijk boete moeten doen. Dat zei secretaris Plezier in het tv-programma De Vijfde Dag van de EO. In het verleden is volgens Plezier vooral gekeken hoe schandalen makkelijk en goedkoop konden worden opgelost. Mensen die in de fout zijn gegaan moeten in de toekomst in een openbare verklaring aan slachtoffers, kerkenraad en kerkelijke gemeente spijt betuigen. De politie en particuliere beveiligers gaan meer informatie uitwisselen. Dat kan bijdragen aan het oplossen van misdrijven, verwacht staatssecretaris Steven. Volgens de politie wordt er nu op beperkte schaal al samengewerkt, maar zijn het vooral beveiligers die informatie aan de politie verstrekken. De politie moet voortaan zelf ook onder voorwaarden meer informatie delen met betrouwbare beveiligers, zoals foto's, kentekens en signalementen. De in opspraak gekomen verslaggever Martijn Koolhoven is weg bij de Telegraaf. Volgens Koolhoven is er sprake van een vertrouwensbreuk met de hoofdredactie. De journalist kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen dat hij zich door derden heeft laten betalen in ruil voor publicaties. Koolhoven spreekt de aantijgingen tegen en zegt dat de vertrouwensbreuk met de hoofdredactie niets met omkoping te maken heeft. Het weer, zonnig na zomerweer. Het wordt 21 graden op de Wadden tot gemiddeld 25 in het binnenland. En ook in het weekend zonnig en warm. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat voor Zoete Zoeterwoude een file van 5 kilometer. De A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht 4 kilometer, daar zijn twee rijstroken dicht.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 When the sun beats down and melts the tar up on the streets get so hot, we wish your tired feet were fireproof. From the sand you hear the happy sounds of a girl under the boat. My hat's full, kids, you never know the hell we been through.